Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Burgemeester Groningse Loppersum wil dat de Nederlandse aardoliemaatschappij mensen een ruimere schadevergoeding geeft na een aardbeving. Gisteravond was vlakbij Loppersum een nieuwe aardbeving met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. De aardbevingen ontstaan door de winning van aardgas, waar de NAM verantwoordelijk voor is. De NAM zegt dat ze zich aan de afspraken houdt en dat schade die ontstaat door aardbevingen altijd wordt vergoed. Door geweld bij een mijn in Zuid-Afrika zijn bij elkaar 45 doden gevallen. De politie opende gisteren het vuur op stakende mijnwerkers elkaar en de politie beschoten. In Zuid-Afrika is geschokt gereageerd op tv-beelden van de schietende politie. De politie zegt dat eerst traangas en een waterkanon werden gebruikt om stakers uiteen te drijven. En op de beelden is vervolgens te zien dat agenten schieten op mijnwerkers die dreigend op ze afkomen. Luchthaven Schiphol zag het aantal passagiers afgelopen half jaar groeien, ondanks de economisch slechte tijden. In de eerste helft van dit jaar volgen 23,9 miljoen passagiers via Schiphol. Dat is 3,7% meer dan een jaar eerder. Passagiers gaven ook meer uit op de luchthaven. De omzet van Schiphol steeg met 5,5% naar 637 miljoen euro. Schiphol is in aantal passagiers de vierde luchthaven van Europa, na London Heathrow, Parijs Charles de Gaulle en Frankfurt. Het aantal wespen is deze zomer veel lager dan normaal. In augustus zijn er meestal veel wespen, maar volgens de Wageningen Universiteit zijn er op een aantal plaatsen zelfs 80% minder dan gebruikelijk. Dat komt door het wispelturige weer van de afgelopen negen maanden. Zo was het relatief warm in december en januari en erg koud in februari. De wespenpopulatie werd verder aangetast door het natte weer in juni en juli wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Er staat weinig wind en het wordt 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden.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 A13 richting Den Haag. 5 kilometer voor knooppunt Typenburg. door een ongeluk. Bij knooppunt Typenburg is de rijst ook dicht. A15 richting Europort. 3 kilometer bij Rotterdam Charloes. A20 naar Gouda ook 3 kilometer bij Moordrecht. A27 Utrecht richting Gorkum.